Ja. Vandaag uh, werden dan een hoop leerlingen gebeld met... Eh, zijn we geslaagd of niet? Zijn we de winnaars of niet? The Impressions, we're a winner. Het was, ja, moving on up. Curtis Mayfield, hè. Een paar jaar later, toen zou de echte moving up ja, komen. De klassieker. Sterker nog, die ga ik nou gewoon meteen eh, achteraan draaien. En ook eh, heel erg eh, belangrijke, ja, belangrijke song in de Civil Rights Movement. Hè? Allerlei mensenrechten, vooral voor nou, Afro-Amerikanen, laten we het zo zeggen. En Curtis Mayfield, die zat dus eh, nou, in dit bandje. Leuk, we're a winner. Goedenavond, welkom bij een nieuwe Brede Week. Het is 12 juni 2019. Het is 4 over 9, net na 9 uur. En ehm, tot 11 uur vanavond is dit...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 Pusherman, Superfly. Alle drie nooit hits geworden in, in Nederland. Gek is dat. Curtis Mayfield, Move on up daarvoor. dus dat bandje waar hij in zat. Dat waren de Impressions. Een paar jaar eerder kwam dat uit, zat hij dus in We're a Winner. Nou, misschien ben jij vandaag ook wel een winnaar. Misschien voel je je wel zo. Want misschien heb je wel eh, dan officieel vandaag je diploma behaald op de middelbare school. Dat zou zomaar kunnen. Nou, dan mag je een plaat aanvragen. Doe je heel makkelijk. 013 524 1344 of facebook.com slash PS. Ook als je geen telefoontje hebt gehad. Of überhaupt geen examens hebt gedaan, mag je ook een plaat aanvragen. Dit is Key ID. En don't stop. Dat is het motto tot 11 uur. jaar geleden, toen was dit de enige hit voor Key ID. 38 jaar geleden, 1981, de zomer van 1981, toen eh, werd dit een hit. je dat wel, maar eh, nou, zo waren top 10 eh, nog wel gehaald. Kia ID, don't stop. Dat is eh, voorlopig eh, het, eh, het, motto tot 11 uur. Ja, gewoon even twee uurtjes weer frieken. Ehm, ja, er, zijn heel veel toeters tot nu toe al deze eerste 11 minuten. Maar daar gaan we gewoon nog vanavond mee door. En hey, af en toe dan laat ik ook iets nieuws aan je horen. Deze die ken je misschien uit de KPN-reclame. De nieuwe van Chris Berry en L29. Dat is Anything You Can Do. I can. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. Yes, I ik denk dit. Chris Berry, de nieuwe single. Samen met L29. Afronden. Anything you can do, I can do better. Eigenlijk eh, is het eh, al een heel oud liedje. Het komt uit 1946, uit een Broadway musical. Komt het genaamd eh, Annie Get Your Gun. Ehm, ik, persoonlijk ken het eh, in de uitvoering van eh, Bing Crosby. Eh, maar er zijn nog veel meer die een uitvoering hebben gedaan. bekende namen. Doris Day noem ik bijvoorbeeld. Dusty Springfield. maar ook nog later Shirley Bassey en Barbara Streisand. zijn gewoon wat namen die dit ook wel eens op hebben genomen. Komt uit de KPN commercial. Eigenlijk was het ja, gewoon een korte opname van 40 seconden. maar er was eigenlijk zoveel vraag naar dat er toch een liedje van is gemaakt. Nu duurt het 2,5 minuten en is het officieel uitgebracht. Nieuwe zin van Chris Berry, L29, Anything You Can Do. because cause I'm a lover. staat er niet in in de Motown Top 60. Eigenlijk gewoon typisch om het feit dat het niet op de Motown is uitgebracht. Ja, kan niks aan doen. Alles van, uh, was in top 3 geweest. Naar mijn eh, mening uh, is de beste song die hij eh, nou, ooit zong. Um, anderhalf jaar ja, was hij inmiddels overleden. Hè, december 1970. Dit was, is uitgebracht in juni 1969. Sterker nog, het heeft één week in de tipparade gestaan, dit nummer. Voor de rest heeft het helemaal niks gedaan hier. En dat was in 1969, week 24. Dus exact 50 jaar geleden. Eén weekje in de tipparade. Toen ging het er weer uit. En nou, eigenlijk beetje in eh, het vergeten hoekje geraakt. Maar niet mij, Otis Redding en Love Man. Beste nummer wat hij uitbracht. Anderhalf jaar na zijn dood dit. Love Man. kennen we deze gasten nog? Er een aantal grote hits eh, eind jaren 80, begin 90s. Ik heb het over Soul to Soul. Ja, want we gaan hier van Soul to Soul. Dit is Get Alive. Now what's the meaning of the line? Tell me. Well it's like dreaming of your ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh-huh. Satisfaction Become a shining example. A test as a sample of a new race.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 Je had Back to Life, dat werd nummer 1. Maar je had onder andere ook eh, Get Alive, deze. Dat werd uh, top 3. Ook nog een aantal andere hits. Ik noem een eh, Keep On Moving, die heb ik laatst nog gedraaid volgens mij. Eh, Dream's a Dream. Een Aantal leuke liedjes uitgebracht. Soul to Soul, de dames en heren van Soul to Soul. Dit was Get Alive. Er komt een hoop nieuwe muziek ook uit. Daar ga ik je af en toe van wat laten horen. Even wat voorschotelen. komende vrijdag weet ik ook, dan komt een nieuwe single van Stephen Morrison uit. Maar ja, nog even wachten tot vrijdag. Die laat ik je vorige week, volgende week horen. Of misschien al komende vrijdag bij het ook niet op. Maar er is ook, as we speak, twee uurtjes geleden geleden volgens mij een nieuwe single van The Free Nationals verschenen. Free Nationals, dat is de begeleidingsband van uh, Anderson Paak. Dus ik hoop dat het nou niet spaak gaat lopen eh, hier eh, met de techniek, maar dat zal wel meevallen. Ehm, de nieuwe van The Free Nationals, begeleiding, begeleidingsband dus van uh, Anderson Paak. Die heb ik ooit live gezien in het... voorprogramma van Bruno Mars. Waanzinnig, multi-instrumentalist, kan alles. Maar ja, gaan we niet te veel over hebben, die Anderson Paak. Want ja, hij doet zelf niet mee. Draai ik nou regelmatig al wat van. Maar nu dus van de beleidingsband eh, van Anderson Paak zelf. Die hebben een nummer uitgebracht met Mac Miller, die eh, rapper die vorig jaar is overleden. En Kali Uchis. En die maakte volgens velen een van de betere albums van 2018. Ze hebben een nieuwe single uit en die heet Time. Nee, die kan ik je ook geven. Hij duurt 3,5 minuut. think I got too comfortable. We could take it to the day that I saw you on your way to the top. Or we could take it to the time that I saw you lose your mind and give up. Everybody gets down on love. Every time you fall, I try to pick. up and tripping up, making the wrong decisions, and you sick of it all. But don't leave me, don't leave me, because I feel too good to be easy. Yeah, it's been a while, and I'll leave it there for now. Shit, I'll probably make it better when you see me. nieuwe single van The Free Nationals, de begeleidingsband van Anderson Paak. Mac Miller die doet ook mee, die deed eh, de ene helft van de vocalen. Die Mac Miller die heeft nou ook weer een eh, nummer uitgebracht een paar jaar geleden met Anderson Paak zelf. Dang heet dat, ook een geweldig ding. Dang, geweldig deng. <laughs> en eh, de dame die je hoorde, Kali Uchis, Och, ik heb er vorige week nog gedraaid met uh, After the Storm samenwerking eh, met uh, Tyler the Creator en Bootsy Collins. Waanzinnig. Als zij meedoet, dan is het altijd een beetje, porno-achtig. Maar ehm, ja, dit gaan we, ga ik nog vaak draaien, denk ik, de komende weken. Perfect voor op een zoele zomeravond. Nou, die komen er ook een aantal aan, dus dat is mooi. Nieuwe zinnen van de Free Nationals, Mac Miller, Kali Uchis en Time. Nou, de time die kan ik je geven. Het is zes voor half tien. Breek de week met nu Parlement. Dit is Flashlight. Bootsy Collins, ik had, hem, eh, ik had het net nog over hem. Hij zat in dit orkest, Parlement. Later werd dat Funkadelic. Opgericht door eh, George Clinton. Beiden hebben ook eh, nou, fijn solo materiaal. Maar Parlement zelf heeft ook nou, een aantal goede albums uitgebracht. toch? Ook nou, echt goede, goede liedjes. Dit is er daar zo eentje van. Flashlight, maar ook nou, laatst nog gedraaid. Give up the funk to the roof of the soccer. Eh, maar ook ehm, Get Up for the Downstroke. Everybody Get Up. Ze hebben er ook nog eentje met een, eh, een hele lange titel. Rustig nou, rustig nou. Rustig nou jongens, rustig nou. Eentje met een hele lange eh, titel, dat is uh, Super Groovalistic Funkstication. <laughs> en dat dan helemaal snel en allemaal achter, achter elkaar. Super, uh, super Groovalistic Funkstication. <laughs> Parlement was dit en Flashlight. Lekker. Ach, man. Hebben we al Otis Redding gehad. En dan ook nog deze man. In het eerste half uur. Moet niet gekker worden. Bill Weathers. Dit is Use Me. My friend is Feel is their appointed duty They keep trying to tell me keep on using me until you use me up. Until you use me up. My brother sitting me right down and he talked to me. He told me uh-huh, uh-huh, that I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Uh-huh, yeah, but when I talk was through, I, I, I said, brother. If you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. allemaal maar afkomt. Stil, Bill. Uh, Who is he and what is he to you? Dat staat erop. Eh, Lean on me. Dat is wel een van nou, nog de bekendere. Net zoals Kissing My Life. Maar ook dit staat erop. Use me, Bill Wat een waanzinnige stem heeft die man. Een van de mooiste, mooiste stemmen die ik ooit heb gehoord. En dan die hoes met die foto's van die eh, ja, prachtige bakkenbaar. Dat heeft, die, heeft die man. Hij leeft nog steeds. Hè? Mensen zijn bakkenbaar. Die zijn er grotendeels wel vanaf. Maar och, wat, wat, wat een artiest dit. Bill Withers en Use Me. Breek de week is het. Editie 12, 6, 2019. Ja, en ook veel nieuwe muziek. Af en toe eh, dan, eh, laat ik je wat nieuws te horen. Dit is eh, ook totaal nieuw voor mij. Ik heb het volgens mij, nou, zal het zijn? Afgelopen zaterdag op zondagnacht ontdekt. Ja, meteen sfeer. Het gaat hier om uh, de lichtgetinte jongen Jordan John. Dat ze vragen, wat is je achternaam? John. Maar nee, dan is het dus Jordan John. Hè? Dat is dus zijn volledige naam. Dit is Make Way for the Funk Parade. Make way for the Funk Parade. with his FM stereo, channel surfing on the radio waves. Suddenly, to his surprise, his stereo it came alive with a smooth and funky, sweet soul melody as they were singing midway, football parade, and midway, midway. watched them through the fog. The boy could not believe what he saw, like something from a technical dream. And down the city streets they came, two by two and four by eight, in pageantry and perfect harmony. They were singing, make a way for the funk parade. Singing, make a way. make Way. nieuwe liedjes met uh, nou, of plaatkaak of met oortjes. Hier zit die laatste. zin van Jordan John. dit ding duurt een eh, kleine 6 minuten. Ik vind 3,5 vind ook, eh, vind ik ook zat hoor. Ja. Spectaculair is ook niet, maar wel leuk. Nieuw Jordan John en Make Way voor uh, de Funk Parade. Zo heet het, de nieuwe zin van Jordan John. Nou, misschien, misschien dat ik hem binnenkort nog een keer doe. Ik weet niet zeker. Ik weet het niet zeker. Ja, volgende week, dan krijg je hem. In ieder geval de eerste helft. Want woensdag 12 en, eh, of nee, dat is vandaag, moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Woensdag 19 en uh, eh, 26 juni 2019, dus dat is volgende week en de week daarop, dan krijg je hem. De Motown Top 60. Dit jaar bestaat het uh, legendarische label 60 jaar. En vanaf volgende week zenden we dus de eerste helft uit van de Motown Top 60. De 60 grootste en beste Motown hits ooit gemaakt. Deze die zou er in kunnen staan. Want het is op motor uitgebracht. Temptation, Power. Ah! die bassist. Temptations. Ik ben benieuwd of hij erin staat. Volgende week in eh, de Motown Top 60. Want eh, ja, de Temptations die halen wel wat meer eh, leuke liedjes. Ik verwacht My Girl en Papa Was a Rolling Stone. Die verwacht ik wel echt heel hoog. Maar daarna halen ze nog veel meer goede nummers natuurlijk. Ain't Too Proud To Back. Get Ready. Maar ook deze, maar deze die hoor je eigenlijk nooit meer. Werd wel een top 10 hit 1980. Eh, Temptations en Power. We, eh, we float on. Eh, we gaan snel door, ja. En dat is toevallig, want zo heet het. Prachtige chanson dan ook. Van de Floaters. En Float Down. Aquarius. And my name is Ralph. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman can hold her own. And if you fit that description, baby, come with me. Take my myself like Miss Universe. And my name is Larry. And I like a woman that loves everything and everybody. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. Slowdown. Eigenlijk werd het eh, nou, bijna overal wel een grote hit. In uh, nou, UK werd het nummer 1 zelfs. In eh, Amerika werd het nummer 2. Alhoewel in de R&B hip-hop charts Oftewel hip-hop. Ja, tegenwoordig heeft dat zo. Met de RB-charts destijds. Toen kwam het daar op nummer 2. En eh, nou, Nederland ook eh, nou, dikke, dikke top 5 hit hoor. Dit Floaters en Flowdown. Alleen eh, Duitsland was, wat, was, daar was het met, minder succesvol. Nummer 36 daar in de official German charts. James Mitchell die heeft ook meegeschreven van de Detroit Emer Emeralds. Die heb ik laatst nog gedraaid. Hè, met ik een van Feel the Need in Me. Goed, dit is nieuw. Nieuwe single van The Happy Daggers. Nieuwe single heet Hold It Down. single van The Happy Daggers. staan sinds 2010. Eh, Afgelopen vrijdag brachten ze een nieuwe album uit. Dat album heet Ultra Violet Animals. En daar is eh, dit nou de openingstrek en de nieuwe single van The Happy Daggers met Hold It Down. Dan even slow down. Ja. Denise Williams. Twee hits. Let's Hear It for the Boy, laatst nog eruit. En deze. Dat is ook de beste naar mijn mening. Free. de line-up van North Jazz is om je oren bij af te likken. Wie staan er allemaal nou, Maarten? Hall Oates, die staan er bijvoorbeeld. Tesky Brothers, ga ik later nog iets van draaien. En ook zij, zij staan er. En ik dacht, ik haal ze gewoon weer even tevoorschijn. Vrienden van Young Gang, Silver Fox, die Platts en um, Sean Lee. Zij maakte het zomeralbum van eh, afgelopen jaar. En ik dacht, ja, vandaag en morgen. Mooie dagen. Ook eh, vanaf zondag weer een aantal mooie dagen boven de 23 graden. Dus ik dacht van, ik haal hem gewoon eens even van de partij. Young Gang Silver Fox. Een jaar geleden toen was dit de single. Love Guarantee. De singer songwriter Andy Platt en eh, de Amerikaanse producer Sean Lee. Samen zijn zij eh, Young Gang Silver Fox. Die Andy Platt die had ook nog een ander bandje eerder, dat was eh, Mama's Gun. Beiden brachten vorig jaar een, een, album uit, echt binnen een paar maanden hier in Nederland. Dit kwam van het album AM Waves, Young Gang Silver Fox. Volgens mij hebben ze bijna alle tien de nummers die erop staan, die zijn ook wel een, een single geweest. Regelmatig ook eh, in Nederland eh, te vinden, deze gasten. Binnenkort dus op eh, Noordje Jazz, op, op de mainstage, het grootste podium, gaan ze doen. Young Silverfox en Love Guarantee. Oh, ik heb ze één keertje live gezien. Waanzinnig. Ik, was zo fan van die plaat EMW's die ze vorig jaar uitbrachten. Ergens in, eh, in april. Eind april was het ergens. En eh, een beetje de soundtrack eh, van de zomer geworden. Ik heb ook heel, iedere keer op de radio dat ik het heb gedraaid, heb ik gezegd van... zie je een, een, een hoes waarop staat Young dan Silvox? Kun je hem gewoon kopen. Ga je geen spijt van krijgen. Mag eigenlijk niet doen, hè. Maar goed, hè, dat deed ik gewoon natuurlijk. Beetje rebels natuurlijk. Oh. En ehm, ook... ik had ook een kompietje hiermee eh, naar, eh, naar de log hier. Die lag hier gewoon iedere week. En op een gegeven moment was het weg, weet je wel. Ik had hier een aantal zomeravonden na mijn programma op vrijdagavond was ik gewoon nog een beetje aan het luisteren. Hè? Young and Silver Fox op de achtergrond, heerlijk. Op een gegeven moment was dat cd'tje verdwenen. Dus volgens mij ergens is het virus ook eh, aangeslagen hier bij de log. Goed, nog eentje dit uur. Sam en Dave, die ken je van Holland, I'm Coming and Soul Man. Dit is ook een hit van hun. Baby, don't you worry soon tijd dat de lucht nog schoon was, seks nog smerig en de koude stampel nog warm. Uit lang vervlogen tijden, Sam and Dave, You Don't Know What You Mean To Me. Dit is Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Rio. Met zometeen het tweede uurtje van Breek de Week na het nieuws van 10 uur. Erik van Vliet. Dit is het Lokale Omroep Goorle Regio Nieuws. Aanstaande zondag dan viert het radioprogramma Le In Het Live de 200ste uitzending. Daarom is er een zendmarathon van 6 uur lang. De uitzending begint in de middag op zondag om 4 uur en stopt om 10 uur. Er zijn zo veel interessante studiogasten. Er is veel geklets en er is ook harde muziek. Le In Het Live, aanstaande zondag een overdosis van 4 tot 10 in verband met de 200ste uitzending. Temperaturen in de regio Goorlen en Riel om de beide 17 naar 18 graden. Het is bewolkt, regenachtig en het zonnetje laat zich ook regelmatig zien. De komende dagen blijft het zo, alleen vanaf vrijdag gaat de temperatuur lichtelijk wat omhoog naar de 24 graden. Tot zover het lokale Omroep Goorlen regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl Dankjewel Erik, binnen nu en 23 seconden zijn we terug. Voor de Kunst is het platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Op voordekunst.nl kun je bijdragen aan campagnes van heel veel verschillende makers. Voor je donatie krijg je altijd iets terug. Van eeuwige dank tot een kijkje achter de schermen.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 De Motown Top 60. We dan hebben we een aantal opvallende namen wat eh, nummertjes uitgebracht. Eh, soms ook een hele korte tijd, in dit geval eh, ook volgens mij. Ook hij zat heel kort bij Motown. Ik heb het over Frankie Valley en The Four Seasons. De grote hit van ze, dat was Oh What A Night. Nou, haal die O weg, dan haal je de night over. En dat was dit. The Night van Chameleon. Daar kwam het vanaf van dat album uit 1972. Gereleased dus op Motown, Frankie Valley en The Four Seasons. Nou, het mooiste seizoen van het jaar, dat gaat bijna beginnen, dus dat is mooi. Dit was The Night. Ook Meatloaf die heeft een, eh, een aantal eh, liedjes daarop op uitgebracht op Motown. Ik weet niet of ze de <laughs> lijst gaan halen, maar het is wel, uh, dus, uh, ik binnenkort een keer laten horen. Dit is Graham Central Station. Met Larry Graham natuurlijk. En The Jam. Goeie band ook. Oh, so they call. I am Manuel. They call me the Wiccan. I am not one of you. I would like to make you one of us. All you have to do is just listen to my wums. Then you will know why they call me Manuel. een beetje het gevoel wat ik erbij krijg. <laughs> oh yeah. heerlijk. Graham Central Station met natuurlijk eh, Larry Graham. Hij was eh, de bezist van Sly and the Family Stone. Hij had ook nog eh, zijn eigen band, Graham Central Station. The Jam hoorde je van het album Ain't No Doubt About It. Of Ain't No Doubt About It precies andersom. Eh, met het nummer The Jam. Die band, hè, een van de bandjes van Paul Weller. Die bestond al wel toen, maar nog lang niet doorgebroken. In ieder geval niet hier eh, in, eh, in Nederland. Graham Central Station en The Jam. Duurt maar liefst acht minuten. Ik dacht van, hou ik een keer mijn mond wat langer dicht. Zullen ook wel mensen fijn vinden. Dus Graham Central Station en The Jam. Afgelopen maandag, de Pinkstermaandag, tweede Pinksterdag. Toen stond hij op Pinkpop en hij, hij is aangevraagd door... even kijken, hij is aangevraagd door iemand ook nog iemand die is eh, geslaagd. Ja, dus van harte gefeliciteerd. Die wil graag ook even een nummertje van uh, Michael Kiwanuka horen. Hij stond op dat Pinkpop Festival op de 50e editie vlak voor Fleetwood Mac. Dit komt van zijn eerste album Home Again. I'll Get Along. I know I didn't call, but I'll be in a little while. You know sometimes when I don't call, I still get low in a little while. I know sometimes I wonder, sometimes I take still Maakt het beste liedje van de laatste tien jaar. Cold Little Heart. Ook dat de album is te gek met Love and Hate erop. Zo heet dat album ook. Rule the World. Black Man in a Wide World. Hij heeft altijd wat jaren nodig om dan een nieuwe plaat te maken. Hij is nou eh, druk bezig, maar volgens mij dit weekend komt er een, uh, een nieuw liedje van eh, De Beste Man. Begin dit jaar kwam hij ook al met iets voor de film Roma, On My Knees, met Uncle, volgens mij de jaren negentig. Michael Kiwanuka en uh, I'll Get Along. Een van zijn nou, wat meest eh, ongewaardeerde liedjes die je ook eh, nou, eigenlijk nooit hoort, behalve bij mij. I'll Get Along van De Beste Man. Terug naar het hier en nu. Dit is de nieuwe single van The Lionels. Afgelopen vrijdag kwam hij uit. Dit is Pakket. flashing lights will teach you about the finer things. What makes you come alive? Is it fame? Is it fame? Or romance? romance? Cash money? Cash money? Or do you want to dance? I'm inviting you to let loose. Let the rhythm get inside you. Set your mind at ease and boogie down. Forget all your problems. inside. Like Morris Days me fly. I'm inviting you to let loose. Let the rhythm get inside you. Set your mind at ease and boogie down. Forget all oh, your problems. Nou, dat moet wel goed komen, toch? Ho, wat een, wat een plaat is dit. Eh. ook weer zo'n eh, ontdekking eh, van afgelopen weekend. Toen is het ook uitgekomen afgelopen vrijdag. De Lionels, zo heet de band. Vierkoppige band, uit Canada komen ze. En ze maken een mix van rock, soul en funk. Fijne blazers, zelfs stevige gitaarsolo's. Fijn, fijn, fijn. Daarvoor Michael Kiwanuka en I'll Get Along. We gaan even terug naar lang vervlogen tijden. 1965. De top 40 die bestond al, maar in Nederland het werd geen hit. Wilson Pickett in The Midnight Hour. 50 jaar oud. En nog steeds geen spoor te bekennen van uh, verslijting. Nog steeds fris. Wilson Pickett, misschien nog wel het meest bekend van uh, Land of Thousand Dances. Dit was, eh, nou denk ik dan, zo op één na meest bekende in 'The Midnight Hour. Het is uh, de Week waar je naar luistert op deze editie van 12 juni 2019. Nog, nou, van 35 minuten denk ik. Heerlijke soul, funk, disco en af en toe een mespuntje jazz. Deze band scoorde maar één grote hit, de Ohio Players. En hoe heet die? Dat zeg ik. Nou, Love is ook nog wel een eh, redelijk bekende. Maar niks gaat dit fire te boven van de Ohio Players. 70s Soul. Het is eh, weer tijd voor eh, wat nieuws. Alhoewel, ik heb hem al een aantal keer gedraaid. Want ja, ik ben een fan van. Hij is ontzettend zomers. Maar een beetje mix van funk. Een beetje danzachtig. Ik vind het fijn. Het is de nieuwe single van Yuna. En eh, dan eh, de rapper die je ook nog hoort eh, op vocalen, dat is G-Easy. Lekker G-Easy plaatje. De nieuwe zin al. Ontzettend zomers kunnen we dit weekend goed gebruiken. Blank Marky. said I'm the same as dude. You wanna call me brand new like it's all my fault, but that's what you won't do. Nah, now don't try to start me. Think I'm your John T. and Paul McCartney. Call me a wall, nothing on the marquee, but we both co-headline the party. Yeah, you were right beside me. Next day, try to criticize me. You used to love me, now you despise me. But at this point, nothing could surprise me, I know. without me? eyes, please. It's your POV. 6FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomopgoorlen.nl hem natuurlijk eh, vooral van eh, nou, zijn grote doorbraakplaten. De hits eh, Super Freak en Glow. Maar daarvoor maakte hij ook al platen, Rick James. Ja, ik, ik persoonlijk vind die toch nou, net wat beter. Veel beter zelfs dit. Mary Jane, You and I stond er ook nog op. Dat eh, heeft de tipperaden behaald. Maar het echte grote succes dat kwam pas eh, in de jaren 80 voor eh, de beste man Rick James. Daarvoor, of Mary Jane moet ik nog zeggen. Yuna and g Easy met Bank Marquis daarvoor. En, ja, en van Mary Jane van Rick James gaan we naar Mary J. Blige. Dus van Mary Jane naar Mary J. Blige. Nou, ah, het is niet zomaar dat ik dit nummer draai. Dat is namelijk gedaan door Eagles of Death Metal. Ja, dat gaan we hier natuurlijk niet draaien in een Soulfunk Disco programma, maar... Maar even dat je het weet, is het dus eh, ook gedaan door een stevige rockbrand. Afgelopen eh, vrijdag is het uitgekomen. Dit is gewoon eh, de originale afname van Mary J.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 Die heb ik een aantal keer eh, gedraaid. Nou, best wel aardig wat. Eh, Only Love. Eigenlijk compleet gebaseerd op Dr. Love van First Choice. Dit was nou, misschien wel haar grootste hit van de U2-samenwerking, eh, die nieuwe versie van eh, One. Mary J. Blight's Family Affair. Eagles of Death Metal <laughs> die heeft dit eh, dus gecoverd. Uh, die hebben er allemaal uitgebracht. The Best Songs We Never Wrote. Kijken wat er nog meer op staat. Even snel. Abracadabra, Careless Whisper. Just dropped in to see what condition my condition what is. It's so easy. It's a long way to the top if you only want to rock and roll. Nou, staand. Dat is geheel terzijde, goed. Eh, Mary J. Eh, Blige met eh, Family Affair. Dat is natuurlijk ook nog een andere hit die met Family Affair een, een liedje, een, hit scoorde. Een één hit trouwens, die hoor je eigenlijk nooit. Ehm, dat is Sly and the Family Stone. Maar ik ga er eentje van, van hun draaien zo meteen die je nog minder vaak hoort. Hè? Larry Graham, die heb ik al gedraaid. Die komt ook uit Sly and the Family Stone. Afijn. Ah, nu eerst de, de, Ja, kom maar in, Gerard. Ja. Van de week. De plaat van de week. Na. Nou. Het duurt steeds minder lang. Heel voorzichtig komt dat tweede album van ze in zicht. 2 augustus gaat het uitkomen. Run Home Slow. Slow, ik heb het over eh, de Teskey Brothers. Er is een nieuwe al! Afgelopen vrijdag kwam hij uit. Dit is Man of the Universe. Je mag zelf kiezen. caught. Never had enough of them. In dit hoekje de soul, funk, nou, dit zelfs een beetje eh, bluesachtig. Is het toch wel de ontdekking van het jaar? De Teskey Brothers en Man of the Universe, de nieuwe single, plaat van de week. Van de Teskey Brothers gaan we naar de Icey Brothers. Die maakten ooit een coverplaat, Giving It Back. Deze cover van Stefan Stills die stond daar ook op. Love the one you're with. Hoor je nu? Breek de week op lokale hoorpolen. I knew it. Isley Brothers. Van hun eh, negende plaat. kofferplaat was dat. Eh, allemaal koffers erop. Ohio, eh, Machine Gun, Fire and Wayne. Lay Lady Lane, Speel the Wine. En deze ook. Love the One You With allemaal stuk voor stuk uh, goede liedjes. Ook nog eens, eh, nou ook, ook nog, ja, nog een extra goede uitvoering erbij. Allemaal door de Isley Brothers. Allemaal liedjes die geschreven zijn door Neil Young, eh, Jimi Hendrix, Jim Taylor, Bob Dylan, Stephen Stills, Bill Withers. Ja, staan, staan, is mooi. is mooi materiaal. De Isley Brothers en Love the One You're With. Wat een advies. Kan ik niks aan toevoegen. Deze die heb ik, had ik nog beloofd. Sly and the Family Stone. Sing a simple song. Dat zeg ik, meid. Vijftien jaar oud. Met stand. Let me hear you say. Dat is het goede woord. Oh. Bent u al naar huis zo te horen. We gaan nog even door. En dit is ergens in de kroeg, denk ik, bij uh, nummer 6. Sly in the Family Stone en sing a simple song. Yeah! ga ah, even eh, op de valgrip van het programma nog even iets nieuws laten horen. Al een aantal weken draai ik het. De nieuwe van Tuxedo. Party People. Ja, daar zal het wel, eh, wel feest zijn. En ook eh, genoeg reden om te toosten bij iedereen die geslaagd is. Taxido, de nieuwe al Krijg je geen genoeg van. De Taxido Way. Tot zover deze brede week van eh, editie 12-6-2019. Volgende week is het zover. Dan gaat hij beginnen. De Motown Top 60. Volgende week, 19 juni 2019 en de week erop op 26 juni, woensdagavond, zelfde tijd, zelfde zender, tussen 9 en 11. Dan hoor je de grootste Motown-hits ooit gemaakt. Op 26 juni dan eh, krijg je echt het grande spectacolo. Dan krijg je de nummers 30 tot en met 1 en volgende week dan beginnen we met de nummers 60 tot en met 31. Voor nu heb ik er nog eentje voor je, gewoon in eh, nou, deze laatste reguliere uitzending dan voorlopig. Elisa Bridges, I Love the Nightlife. Ik spreek je volgende week en anders vrijdag. Disco